Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De arrestatie van een 21-jarige militair die Amerikaanse staatsgeheimen zou hebben gelekt... heeft het Pentagon in grote verlegenheid gebracht. Minister Austin van Defensie laat onderzoeken wat er precies is misgegaan. De verdachte werkte als systeembeheerder in een lage rang bij de Nationale Garde... wat de vraag oproept waarom hij toegang had tot staatsgeheimen. Ministeries moeten beter samenwerken om te voorkomen dat mensen worden overvraagd. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een rapport. Zo vraagt het ene ministerie burgers om meer te werken... terwijl het andere ministerie juist wil dat ze meer mantelzorg verlenen. Voor sommige mensen is dat niet te doen, zei SCP-directeur Karen van Oudenhoven in Nieuwsuur. Het ministerie van Defensie heeft een lijst gepubliceerd van wapenleveranties aan Oekraïne sinds de Russische inval. Veel leveranties waren al wel aangekondigd, maar nu zijn ook de precieze aantallen bekend. Zo kocht Nederland 45 T-72 tanks voor Oekraïne en doneerde het 196 voertuigen. De totale waarde van de leveranties is 1,2 miljard euro. Vlissingen moet excuses aanbieden voor het slavernijverleden van de stad... vindt een krappe meerderheid van de gemeenteraad. Uit onderzoek dat de gemeente heeft laten doen... bleek dat Vlissingen in de tweede helft van de 18e eeuw... koploper was in de Nederlandse slavenhandel. Eerder bood de Nederlandse staat al excuses aan... net als andere gemeenten, waaronder de vier grote steden en Middelburg. In de kwartfinales van de Europa League heeft Feyenoord gisteravond in de Kuip AS Roma verslagen. Het werd 1-0. In de Conference League verloor AZ in Brussel met 2-0 van Anderlecht, ook in de kwartfinales. De returns in Rome en Alkmaar zijn over een week. Het weer, het is koud, met minima net boven het vriespunt. De dag begint zonnig, vanmiddag komt er wat meer bewolking. In het zuiden kan lokaal een buitje vallen en het wordt een graad of 14.